10 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De 15 gewonde kinderen die na het busongeluk in Zwitserland naar een ziekenhuis in Leuven waren gebracht, zijn allemaal buiten levensgevaar. Drie van hen mogen morgen weer naar huis. Vier kinderen liggen nog op de intensive care. Dat meldt het academisch ziekenhuis. Nu liggen nog drie gewonde kinderen in een ziekenhuis in Zwitserland. Een zwaargewond meisje dat in Bern werd verpleegd is vandaag overgebracht naar België. Een Belgische kinderpsychiater gaat de kinderen individueel en gezamenlijk met de ouders begeleiden. Door het ongeluk dinsdagavond in een verkeerstunnel in Cher kwamen 22 kinderen en 6 volwassenen om het leven. Onder hen zijn 6 Nederlandse kinderen. In Bagdad is een Amerikaan vrijgelaten door een militie die hem negen maanden geleden ontvoerde. De man werd vertoond op de Iraakse televisie omringd door Iraakse parlementsleden. Volgens de parlementsleden van de beweging van de geestelijke Al-Sadr is de man een militair. De man zelf zegt dat hij een oud-militair is en dat hij als burger is teruggekeerd naar Irak om daar te werken. Hij is negen maanden buiten op verschillende locaties vastgehouden. Hij kreeg te horen dat hij op humanitaire gronden was vrijgelaten. Er is volgens hem geen losgeld betaald. In Egypte is de koptische paus Shenouda de derde overleden. Hij was meer dan 40 jaar het hoofd van de christenen in Egypte die kopten worden genoemd. Gedurende het pauschap van Shenouda namen de spanningen tussen moslims en kopten in Egypte toe. Daarbij zijn de laatste jaren tientallen doden gevallen. De 88-jarige paus was een conservatief die bij president Mubarak bescherming zocht voor zijn geloofsgemeenschap. In de eredivisie heeft Excelsior door een overwinning op Roda de laatste plaats verlaten. In Rotterdam werd het 2-1 voor Excelsior. Onderaan staat nu de Graafschap. De ploeg verloor vanavond in Waalwijk met 1-0 van RKC. De wedstrijd VVV-NEC is nog aan de gang. Het weer, vannacht regen of motregen, minimumtemperatuur een graad of 6.